uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een gedeelte van een kerncentrale in de Amerikaanse staat New York is stilgelegd nadat er brand was uitgebroken. Ooggetuigen hoorden een explosie en zagen rook opstijgen bij de kerncentrale, zo'n 65 kilometer ten noorden van de stad New York. Volgens het energiebedrijf werd de brand veroorzaakt door een defecte transformator. Er zou geen gevaar zijn geweest voor het personeel of de omgeving. Het vuur is geblust door de sprinklers. De reactor werd automatisch stilgelegd. Een demonstratie in Londen tegen de verkiezingsoverwinning van premier Cameron is uitgelopen op rellen. De politie arresteerde 17 mensen. Het kwam tot een confrontatie toen de groep naar de ambtswoning van de premier aan Downing Street wilde. Bij de afzetting gingen agenten en demonstranten met elkaar op de vuist. Vijf politiemensen raakten gewond. Premier Cameron en zijn conservatieve partij wonnen afgelopen donderdag met overmacht de Britse verkiezingen. In een loods in Bruinisse in Zeeland is brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. In de loods staat horecamateriaal opgeslagen. Ook staan er gasflessen, die worden uit voorzorg gekoeld. Het is moeilijk om voldoende bluswater aan te voeren. Daarom heeft de brandweer extra waterwagens ingezet. Dat zijn speciale tankwagens met water. Bij de brand in Bruinissen komt veel rook vrij. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Ankara is de Turkse oud-president Evren overleden. Hij is 97 jaar geworden. Generaal Evren leidde een militaire staatsgreep in 1980. Afgelopen zomer werd hij veroordeeld tot levenslang voor die greep naar de macht. Onder Everens bewind werden honderdduizenden mensen gearresteerd en tientallen mensen geëxecuteerd. Het regime had het vooral voorzien op Koerden en op linkse burgers en politici. Het weer, het is wisselend bewolkt met kans op een enkele mistbank. De temperatuur daalt naar 8 tot lokaal 5 graden. Overdag is het droog, schijnt de zon geregeld en wordt het 14 tot 19 graden. Maandag wordt het nog warmer, lokaal is 25 graden mogelijk.